Het Leidse bedrijf maakte veel soorten medicijnen voor onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en depressies. Op korte termijn is er nog genoeg voorraad, maar minister Kuipers waarschuwt voor een mogelijk tekort in de toekomst. In dat geval moeten medicijnen uit het buitenland worden ingevlogen. De afgezette president van Peru, Pedro Castillo, blijft langer vastzitten. Het beroep dat hij had aangetekend tegen zijn arrestatie is door het Hoge Rechtshof verworpen. Aanklagers zullen later deze week een celstraf van maximaal drie jaar eisen wegens rebellie. Castillo werd vorige week opgepakt. Hij probeerde het parlement te ontbinden om een afzettingsprocedure te voorkomen. Maar het parlement zet hem af en stelde vicepresident Boluarte aan als zijn opvolger. Televisiemaker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter stierf hij aan de gevolgen van een hartinfarct op Bali. De Rotterdammer begon als zanger en presentator bij Radio Veronica. Daarna werd hij bekend als presentator van TV-monument en Wordt Vervolgd. Han Pekel was 75 jaar. De A12 bij Zoetermeer moet tijdelijk dicht vanwege het herstel van de Nelson Mandela-brug. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren en wanneer de weg dicht gaat, zegt het stadsbestuur. De brug voor fietsers en voetgangers ging onlangs dicht... nadat er scheurtjes in de ondersteunende constructie werden gevonden. De eerste finalist van het WK voetbal in Qatar is Argentinië. De ploeg versloeg Kroatië in de halve finale. Het werd 3-0. Argentinië staat in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Die wordt komende avond gespeeld. Zondag is de finale. Het weer, het vriest 1 tot 5 graden.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 Doesn't really feel like Christmas at all I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Took this joint, high, I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, I mean, So you might as well stick it Just a heartbroken bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for a man who's on the same page Back to the intro, back to the bar, to the Bentley To the hotel, to my old way Cause I don't wanna feel way closer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 Then wonder why we can't give it all every day. There is no reason. Every season needs love. People really need one another. Man, woman, boy, girl, sister, and brother. We wish to wish happy heart Happy holidays to you And for this holiday season celebration Let's lift our hands to the holy mission To say thank you Father, thank Happy birthday licht van de open hart. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerst. Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de tafel voor twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst. Met jou van de telefoon die gaat En denk meteen weer aan vorig jaar Hoe je mij doet in de kou liet staan fijne dagen en